Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Wilders en de drie andere onderhandelaars, Jessel Gus van de VVD, Omtzigt van NSC en Van der Plas van BBB, hebben vandaag weer de hele dag onderhandeld. De verwachting was dat het een pittig gesprek zou worden. Gisteren liep PVV-leider Wilders nog boos weg... omdat hij vindt dat het met asiel voor geen meter loopt. Ook na vandaag was Wilders niet echt tevreden. Ik was ontevreden en dat ben ik eigenlijk nog steeds... over de resultaten als het gaat om eh, eh, asiel. Eh, maar we praten verder, dus ik hoop dat dat nog verandert. Ja, morgen is het weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan onderhandelen de vier partijleiders weer verder. Op de agenda staat wonen en goed bestuur. In Marokko is er ophef ontstaan over een datingprogramma. Daarin kiezen deelnemers hun blind date op basis van hun kledingstijl. Nou, volgens veel Marokkanen past het programma niet bij de Marokkaanse normen en waarden. En ook vallen kijkers over het korte rokje van de vrouw die een nieuwe liefde kiest. Het ministerie van Justitie is nu zelfs een onderzoek gestart. En daaruit moet blijken of er strafbare dingen zijn gebeurd... bij het maken van het online datingprogramma. De vrouw in het programma heeft inmiddels gezegd dat het haar spijt. Zeehondencentrum Buren heeft de eerste zeehondenpup van deze zomer opgevangen. Het is de vroegste pub ooit die het centrum ontvangt. pups worden soms wel acht uur lang alleen gelaten door hun moeder. Maar na 24 uur observeren blijkt dat de moeder niet in de buurt was. En het is erop of eronder vanavond voor vier clubs in de Champions League. Net om 9 eh, uur zijn de twee returns van de kwartfinales begonnen. Barcelona neemt het op tegen Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund speelt tegen Atletico Madrid. Volgens verslaggever Tom van het Hek worden dit mooie potten. Bij Barcelona, Paris Saint-Germain staat het 3-2. En die andere wedstrijd Dortmund-Atletico, daar staat het 2-1 voor Atletico. En nu in Dortmund met die beroemde gelbe wand en al dat Duitse thuispubliek. Kortom, we kunnen ons weer verheugen, want ze zullen er allemaal vol voor gaan. Geen verdedigend voetbal. Tweede wedstrijden zijn over het algemeen al wat spectaculairder. Ja, de eerste ronde van de halve finales zijn op 30 april en op 1 mei. Het weer. Vanavond blijft het droog. Morgen wordt het hetzelfde als vandaag. Een mix van regen, zon en wolken bij een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel files worden inmiddels korter. Het staat nog wel vast op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn. Daar heb je door een ongeluk nog bijna een uur tijdverlies.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 om het eh, tributeconcert aan Art Blakey en Clark Terry live te gaan meemaken. Dus ja, eh, Zandvoort staat in het teken van de jazz eh, vandaag. Ik begon <clears throat> met een nummer van <clears throat> Olaf Hoeks en Ruud de Vries... Calypso Twist van hun album Swang Thing. dat album kwam ook al een keer bij Auko eh, voorbij in zijn programma, meen ik me te herinneren. Auko, eh, ben je klaar ook voor het eh, tweede uur? Heb je er zin in ook weer? Ja, ik, ik ga zonder meer wat mooie muziek weer opzoeken. En ik, ik vind het tijd voor wat... ik, zal, ik, ik, ga even kijken, want ik heb een hele lijst bij me. Rita Hoving. Oké, okay, ja. Rita Hoving eh, van een, eh, eigenlijk bekend van het Nederlandstalig repertoire... maar heeft ook wel een eh, aardige jazz-LP gemaakt. Love Me or Leave Me. En daarvan het nummertje After... even kijken het zal After You've Gone zijn, denk ik. Ik moet even gokken, want de titel staat er maar half op. Ja, ik zie hier staan After You've Gone. Now won't you listen, honey, while I say... How could you tell me that you're going away... Don't say that we must part. Don't break your baby's heart. You know, I've loved you from these many years. Loved you night and day. Oh, honey, baby, won't you see my tears? Listen while I say after you've gone and left me crying after you've gone. There's no denying you feel blue, you feel sad, you miss the baddest girl you've ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you regret it. Oh, babe, think what you're doing. You know my love for you after you've gone, after you've gone. Mr. Bastards. stond in eh, het eh, tijdschrift voor de jazz, Jazzism heet het geloof ik, stond een heel artikel weer over deze eh, Rita Hoving en met name deze LP. Een zangeres die mij ook erg aanspreekt, dat is een Italiaanse zangeres die heel veel in Nederland bivakkeert. Marta Arpini heet zij. En zij heeft een, eh, onlangs een cd uitgebracht, misschien een jaar geleden. Maar dat, haar eerste cd, eh, Forest Light, vond ik eigenlijk bijzonder mooi. Want ze heeft best wel een, een, eh, een betoverende stem. Een beetje melancholisch, zou ik bijna zeggen. En het nummer wat op die cd stond... dat is een van mijn favoriete nummers... Between the Bars van Elliot Smith. Gaat natuurlijk over... Ja, die Elliot Smith was een, een jongen met een, wel een drankprobleempje. En daar gaat het natuurlijk over. Martina, Marta Arpini. Between the Bars. vroeg net aan Auko, waar komt ze eigenlijk eh, vandaan? En Auko zei dat ze vermoedelijk uit Italië komt. Eh, hier in Nederland op het eh, conservatorium heeft gezeten. En speelde met een groot aantal Nederlandse Herstel, toch. Ik zit er even de naam oh. te bekijken. Het zijn allemaal Italianen. Oh, het zijn allemaal Italianen. Nou ja, maakt niet uit. Het was een mooi vrij nummer. Zeker met, dat ook, met de zang, maar ook met het vibrafoon geluid. Gaan we over naar Nederlandse zang. Ook een beetje, dit is niet echt een super eh, jazz, zeg maar. Een beetje eh, poppy jazz. Eh, Marcel Kaptein van Ten Sharp was hij. Volgens mij zat hij in de jaren 90 in. Met de pianiste Boekel Klad. En het nummertje heet Finders a River. Ik dacht, nou, dat past wel een beetje bij het voorgaande, nummer, voorafgaande nummer. change a climate is what we need. Cause our love is running dry. Rainy season and southern wind to give our storm an eye. down on our knees just to wet our tongue. Find us a river, ancient forgiver. Find us a river just to offer our song. Oh, guilty pleasures and earthly winds we shared them on and on and on. All of our common little things seem to me they're all gone. Oh, find us a river, find us a river. Get down on our knees to wet blind as a river now to make a new start. skin and kiss the dust. Heavily rain, wash away those words so they won't hurt us again. Find us a river, find us a river, please. Get down on our knees. current swim away swim away swim away the river Marcel Kaptein, de geweldige zanger met de Buko Klad, eh, de pianist uit het Hoge Noorden. Ehm, ja, ik zei al, vanmiddag eh, gaan we live uitzenden vanuit de Kort Theater de Krocht, daar is dat tribute tributeconcert aan eh, Clark Terry en Art Blakey. En vorige week draaide ik een album van eh, Adam Schroeder en Mark Masters. En die eren die Clark Terry. Ik dacht, nou, daar draai ik daar nog een nummertje van. Swinging on the Cusp. van de tenorsaxofonist en Adam Schroeder en de, de ja, componist-arrangeur Mark Masters. Swinging on the Curse, Een nummertje van Clark Cherry. Ja, we gaan een tandje bijzetten nu. Het is eh, half twaalf, dus dat mag. En dan heb ik klaargezet Gordon Goodwin's Big Fat Band. Een heel bekend nummer, Sing, Sang, Sang. En volgens mij is dat ooit van Benny Goodman geweest, dacht ik. Ja, zou goed kunnen, ja. ja. Komt-ie. klarinet zat er toch duidelijk in. De link naar Benny Goodman blijft aanwezig. Eh, we zitten in een wat ruigere hoek. En dan heb ik klaargezet een zangeres die eh, wel veel indruk op mij gemaakt heeft. Eh, Tammy Nielsen. Volgens mij komt ze uit Nieuw-Zeeland. Heeft een, uh, beetje ouderwets kapsel. Maar ze kan heel goed zingen. Een, een, een stem als een klok. Dan komt ze van het cd'tje Chickaboom. Het nummertje You Were Mine. Tammy Nielsen. Take my heart It used to be so supple and sweet And now it's withered on the vine There's before and then there's after. You were mine. Take my faith, so strong and full of fire. Now it's bruised, broken. is after. You Tammy Nielsen. Ja, vanuit Nieuw-Zeeland zei je geloof ik. Hè? Ja. Nou, gaan we weer terug naar de Nederlandse bodem. Eh, de Jazz Invaders. Volgens mij was dat een beetje eh, een overblijfsel van de Houdini's. Eh, de band rondom uh, Rolf Delfos. Ook wel een, een, muzikant die hier in de krocht te zien is geweest. de Jazz Invaders met het nummertje Day by Day. Jan van Duiker op trompet en eh, Tom Beek op eh, sax. En dan ook nog Frank Montis op eh, orgel en zang. Um, ja, Art Blakey staat dus ook in de schijnwerpers vanmiddag bij de tributeconcert. En dan heb ik hier het nummertje van Nueva Manteca, de Latin Jazz Band rondom de band van de Dunger. Met het nummertje That There. vrolijke klanken van Weva Manteca... met hun uitvoering van Art Blakey's Dead There. Ja, ik eh, ga wat eh, soundtracks eh, draaien. heel lang geleden had ik op ZFM ook nog een filmprogramma. 2016 of zo, denk ik. En laatst ontdekte ik dat je eigenlijk al die programma's nog steeds kan terugluisteren... in het archief van ZFM. En daar zitten best wel aardige stukjes muziek tussen. Eh, wat ik nu heb klaargezet, dat zijn de Seat Bells. En uit een legendarische tv-serie Cowboy Bebop, of film moet ik eigenlijk zeggen. Eh, dat is muziek eh, van grote klasse. Komt-ie. Tank. de Seatbelts is eh, aardige muziek deze cd eh, van de Seatbelts. uit, eh, de, de, uit de film De Cowboy Bebop. Een andere hele bekende filmmelodie... die laat ik deze keer horen in de uitvoering van uh, Tape 5. Dat is een Duitse formatie die nogal wat electro-swing gemaakt heeft. En dit is een nummertje van James Bond, A View to a Gale. <laughs> faces, the secret places, feel the chill. Nightfall covers me choice for you is the view to a kill. Between the shades, assassination standing still. First crystal tea I'm in you we zitten bijna tegen het einde van de eerste twee uur van eh, ZFM Jazz. Maar zoals gezegd, we gaan eh, vrolijk verder deze middag. We gaan live uitzenden vanuit de krocht. Eh, op een gegeven moment wordt er een switch gemaakt vanuit de studio naar de krocht. wanneer dat precies zal plaatsvinden, dat weet ik ook niet. Maar dat gaat allemaal komen. Ehm, ja, we zitten lekker funky, ja, dansbare jazz zeg maar, te draaien. Ehm, dus ik dacht, ik kies het nummertje van een van de favoriete trompetisten van collega... Um, Marco Frank, Jan van Duikerus. Jans van Duikerens eh, Fingerprint, eh, die in die bezetting maakt die meestal vrij funky dingetjes. Het nummertje heet Supercut. Super Cut. Fingerprints was dat. En dat is het einde van het tweede uur van eh, eh, ZFM Jazz. Zoals gezegd, we gaan vrolijk verder naar het nieuws eh, van 12 uur. We hebben nog allerlei geweldige muziek klaarstaan. En dan vanaf ja, rond half drie dat eh, live concert vanuit eh, de krocht eh, in Zandvoort.